Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Koelvoorde in Drenthe heeft de ME ingegrepen bij een protest tegen de coronamaatregelen. Daarbij zijn enkele mensen opgepakt. Buurtbewoners uit de wijk Poppenharen waren massaal de straat opgegaan. Ook was er een vreugdevuur en werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Rond half twee maakte de ME een einde aan de bijeenkomst. De brandweer heeft het vuur geblust. Het is al een paar dagen onrustig in die wijk. In Mali zijn twee Franse militairen omgekomen toen het panzervoertuig waarin ze reden werd geraakt door een bom. Een derde militair raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Afgelopen maandag kwamen drie andere Franse militairen op dezelfde manier om het leven. Die aanslag is opgeëist door Al-Qaeda. Frankrijk is sinds 2013 met meer dan 5000 militairen actief in Mali... om te vechten tegen terreurgroepen als IS en Al-Qaeda. De GGD Zuid-Holland-Zuid begint al op 15 januari met het vaccineren van zorgpersoneel. Dat is drie dagen eerder dan aanvankelijk gepland. De GGD zegt dat de voorbereidingen zo voorspoedig verlopen dat er is besloten om eerder te starten. Vanaf aanstaande maandag krijgen zorgmedewerkers via hun werkgever een uitnodiging om een afspraak te maken voor de vaccinatie. Twee tieners zijn ernstig gewond geraakt aan hun hand door illegaal vuurwerk. De ongelukken gebeurden kort na elkaar in Arnhem-Nijmegen bij het afsteken van cobra's. De jongens zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijkt het erop dat ze allebei een hand moeten missen. Cobra's vallen onder vuurwerk uit de zwaarste categorie, net als nitraten en mortierbommen. Dat type mag, los van het vuurwerkverbod van dit jaar... alleen door professionele vuurwerkspecialisten worden gekocht en gebruikt. Het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. In de ochtend eerst af en toe zon. Later vanuit het oosten meer bewolking en in de avond regen.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 Put me on a pedestal and tell me I'm the best Raise me up into the sky until I'm short of breath Fill me up with confidence, I say what's in my chest Spill my words and tear me down until there's nothing left Rearrange the pieces just to fill me with the rest, yeah But what if I, what if I trip? 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. And tearing me down, tearing me down. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go.